Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump roept de internationale gemeenschap op om Noord-Korea hard aan te pakken. Als het land geen einde maakt aan zijn nucleaire programma, dan moet het vernietigd worden, zei Trump in een toespraak voor de Verenigde Naties in New York. De raketman is bezig met een zelfmoordmissie, zei Trump over de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Hij haalde ook uit naar Iran. En volgens hem is dat land economisch failliet en is geweld het belangrijkste exportproduct. De deal die zijn voorganger Obama sloot met Iran om sancties af te bouwen in ruil voor de beteugeling van het nucleaire programma, noemde Trump ontluisterend. Premier Rutte vindt, net als minister Dijsselbloem en de Nederlandse Bank, dat de lonen in Nederland omhoog kunnen, zodat meer mensen profiteren van de economische groei. Maar de politiek kan dat maar gedeeltelijk leveren, zegt Rutte. Volgens hem ligt er ook een verantwoordelijkheid bij werkgevers en vakbonden. Afspraken over de lonen worden doorgaans gemaakt in onderhandelingen over een nieuwe CAO. De bonden vinden het hoog tijd voor een forse loonsverhoging. De werkgevers zijn terughoudend. Het OM eist 22 maanden cel tegen ex-PVV'er Michael Hemels wegens verduistering. Ook moet hij het verduisterde bedrag van bijna 180.000 euro terugbetalen aan de PVV. De 36-jarige man uit Herkenbos in Limburg heeft het geld gestolen uit de provinciale partijkas van de PVV toen hij penningmeester was. Hemels zelf zegt dat het bedrag veel lager is, namelijk 140.000 euro. Volgens het OM ging het geld grotendeels op aan drank en drugs. Hemels was tot hij tegen de lamp liep woordvoerder van partijleider Wilders. Annemiek van Vleuten is in het Noorse Bergen wereldkampioen op de tijdrit geworden. Ze was na ruim 21 kilometer 12 seconden sneller dan Anna van der Breggen, die daarmee een zilveren medaille veroverde. Het brons ging naar de Australische Catherine Garfoot. Het weer. Vanavond neemt de buiigheid geleidelijk af. Vannacht kan er in het zuiden een mistbank ontstaan. Morgen wolkenvelden en perioden met zon. Naarmate de dag vordert neemt de buiigheid af en het wordt morgen zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de AWB. In de Randstad is onder andere veel verdraging op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Bunnik en Nieuwegein 7 kilometer en 20 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Henrikido Ambacht en Sliedrecht 6 kilometer en een half uur oponthoud. Ook op de A15 verderop bij Gorkum 5 kilometer door een aanrijding. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. A20 Gouden Hoek van Holland tussen Rotterdam-Delshaven in Vlaardingen een half uur vertraging. A27 Utrecht-Gorkum, daar heb je ook een half uur vertraging tussen Hagenstein en Noorderloos. En zelfs drie kwartier oponthoud is er op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom tussen Wouwbrugge en de aansluiting met de A4. En dat komt omdat de brug daar versperd is, want er zijn eh, technische problemen mee.